Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft vannacht het centrum van Beirut in Libanon aangevallen. Dat melden ooggetuigen aan persbureaus Reuters en AP. Israël viel eerder al buitenwijken van de hoofdstad aan... maar voor het eerst hebben ze nu een luchtaanval in het centrum uitgevoerd. Een appartementencomplex is daarbij geraakt. Een organisatie die in veel westerse landen op de terreurlijst staat... zegt dat hierbij drie van hun leiders zijn gedood. Het is niet bekend of er verder doden of gewonden zijn gevallen. Ziekenhuizen tellen deze week alle slachtoffers die binnenkomen na ongelukken met fatbikes en andere elektrische fietsen. Deze eerste hulparts legt uit waarom. En dat is omdat we eigenlijk niet goed weten hoeveel eh, mensen er binnenkomen na een ongeval met de fiets. Dat weten we wel globaal eh, en Veiligheid houdt in een aantal ziekenhuizen houdt het eigenlijk standaard bij, maar niet voor heel Nederland. En dat willen we nu goed eh, in, kaart proberen te brengen. Er is de laatste tijd veel te doen over fatbikes. Vanwege de vele ongelukken wil de Tweede Kamer een helmplicht... en een verbod voor kinderen onder de 14. Het was gisteravond heel onrustig in Waalwijk... na de wedstrijd tussen RKC en Ajax. De Amsterdammers wonnen die pot met 0-2. Tientallen RKC-supporters gooiden na afloop stenen, palen en fietsen naar agenten. Toen de ME ingreep met politiepaarden en wapenstokken werd het pas rustig. Na veel protesten gaat vandaag het asielzoekerscentrum in Albergen in Overijssel open. Eigenlijk moest dat binnen een maand geregeld zijn, maar uiteindelijk is er twee jaar overheen gegaan. Toen de staatssecretaris bekend maakte dat er een AZC zou komen... gingen boze inwoners verschillende keren de straat op. En dat was niet het enige, vertelt deze verslaggever van RTV Oost. Raadsleden zijn eh, geïntimideerd en bedreigd. Die eh, kregen zinnen als een mooie auto naar je hoofd. Er werd ook een neppistool op een van de motorkap... van een van de raadsleden van de auto gelegd. Ehm, en, ja, en ook een, eh, misschien wel het belangrijkste... een inwoner van, van Alberg is afgelopen zomer veroordeeld... tot een maandenlange celstraf omdat hij een AirTag... dat is zeg maar een soort GPS-trekker... op de auto van de burgemeester van Tubbergen... waar uh, Albergen onder valt, had geplakt. Daarmee kon de burgemeester dus live gevolgd worden. Ook liep een informatiebijeenkomst uit de hand. Spullen in het gebouw werden toen vernield. Het weer nog. In het noorden vanochtend af en toe nog wat opklaringen met een zonnetje. In de rest van het land vooral grijs en op steeds meer plekken regen. Het wordt 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Making me feel so sure. turning your love down again. Baby, when you're with me, who do you think you're fooling? Making me feel so sure. Turning your love down again. Why don't you let me be? You don't know what you ZFM.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 Door onbekende oorzaak raakte de auto van de weg en belandde in het water. Hybride auto's winnen marktaandeel, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie BOVAG. Zulke auto's zijn deels elektrisch, maar hebben ook een brandstofmotor... Volgens de BOVAG hebben merken hybrides nodig om hun klimaatdoelen te halen... als ze niet helemaal willen of kunnen inzetten op elektrisch. Ziekenhuizen gaan vanaf vandaag een week lang bijhouden... hoeveel ongelukken met fatbikes ze binnenkrijgen. Artsen maken zich zorgen over het aantal ernstige fatbike-ongelukken onder jongeren... maar er zijn nog geen landelijke cijfers over.